Op de belangrijkste trajecten gaan twee intercities en twee stoptreinen per uur rijden, maar overal zijn vertragingen mogelijk. ProRail zet morgen en zondag extra storingsploegen in om te voorkomen dat wissels op kritieke punten vastvriezen. De maatregel is genomen omdat er stuifsneeuw en een harde oostenwind worden verwacht. De NS waarschuwt nu al voor vertragingen, ook al omdat nog veel treinen door het winter weer kapot zijn. Voor het IJsselmeer en het Markenmeer geldt een vaarverbod. Morgen bekijkt Rijkswaterstaat of er in konvooi kan worden gevaren met behulp van ijsbrekers. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijs houdt morgen toch geen inhaaldag voor rijexamens. De afgelopen weken gingen 18.000 rijexamens niet door. En premier Balkenende heeft gezegd dat het goed is als mensen hun stoep sneeuwvrij houden. Het heeft volgens hem te maken met je verantwoordelijkheid weten voor de samenleving. Ook minister Plasterk vindt dat er minder omroepen moeten komen. Hij sluit zich aan bij voorzitter Haaghoort van de Nederlandse publieke omroep. Haaghoort wil de vermindering bereiken door omroepen te laten fuseren. Volgens hem moet het aantal omroepen in vijf jaar met negen naar beneden van de huidige 24 naar 15. Plasterk noemt dat een mooi streefgetal. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is vorige maand tegen de verwachting in gedaald. Er gingen zo'n 85.000 banen verloren. Analisten hadden daar niet op gerekend. Direct na het bekend worden van de tegenvaller was de weerslag ervan te zien op de beurzen. De Deense Saxo-bank stopt met het sponsoren van een wielerploeg. Bij de Saxo-ploeg rijden onder andere de Luxemburgse toprenners Andy en Frank Schleck en de Zwitserse tijdritspecialist Fabian Cancellara. Volgens de Deense bank wordt met de wielersport niet de doelgroep van de bank bereikt. Het weer. Je bewolkt en hier en daar wat lichte sneeuw. Het is tussen min 3 en min 8 graden. Maar door de matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het aan als min 10. Ook in het weekend valt er van tijd tot tijd sneeuw en blijft het voor het gevoel erg koud.